Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de Rijn, Waal en IJssel stijgt de komende dagen nog verder. De waterschappen verwachten dat er nog zo'n 2 meter bij komt. Het hoogwater leidt tot overlast. Inwoners van het Overijsselse Fort Mond moeten met een bootje naar het buurtschap worden gebracht... omdat de enige toegangsweg onder water staat. In Kromvoort, in Noord-Brabant, moest de brandweer een diepe geul graven op een recreatiepark... omdat mensen waren ingesloten door het water. Ook in Duitsland zijn er op meerdere plekken problemen door het hoogwater. Dorp Wiendehausen in het midden van Duitsland is geëvacueerd vanwege overstromingen. Op sommige plaatsen in het dorp staat het water ruim een meter hoog. Hamburg zet zich schrap voor een snelle stijging van rivier de Elbe die midden door de stad loopt. In de Gazastrook zijn meerdere luchtaanvallen uitgevoerd door Israël, meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Correspondent Nasra Habiballah. Dat gebeurde vooral in het midden en in het zuiden van de Gazastrook. In het zuiden was dat vooral bij de stad uh, waar nog steeds veel mensen zitten. En ook bij uh, Rafah aan de grens met eh, Egypte. De politie zoekt vandaag verder naar een vermiste automobilist in Zuid-Limburg. Man was aan het spookrijden op de A2... Kort daarna troffen agenten de man en zijn auto aan bij een visvijver. De man sprong voor de ogen van de agenten vanaf een eilandje het water in en is daarna niet meer gezien. Een aantal bezoekers aan de Efteling heeft gisteravond zeker een uur vastgezeten in de bekendste achtbaan van het attractiepark. Er ontstond een storing in de Python, waarna de bezoekers door hulpverleners uit de karretjes gehaald moesten worden. Niemand raakte gewond. Of de attractie vandaag weer open gaat is nog niet bekend. Het weer. Vandaag bewolkt met af en toe zon. In het noorden de meeste kans op een bui. Verder blijft het overwegend droog bij een graad of 10. Komende nacht gaat het wel weer regenen. En ook morgen overdag is het weer regenachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 happened to me that I can't explain Hold me closer and I feel Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het water in de grote rivieren blijft de komende dagen stijgen. De waterschappen verwachten dat er nog zo'n 2 meter bij komt. Daarmee komt de waterstand zo'n 4 meter boven normaal. In het hele land worden dijken goed in de gaten gehouden. En ook in Duitsland zijn noodmaatregelen genomen vanwege het vele water. Een klein dorpje in het midden van Duitsland is geëvacueerd. En Hamburg zet zich schrap voor het snel stijgende water in de Elbe die dwars door de stad loopt. Aantal bezoekers aan de Efteling heeft gisteravond zeker een uur vastgezeten in de Python. Er ontstond een storing in de achtbaan...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 Oh, oh. Zacht laat ik mijn ogen en een enkel taboe. Kussen op mijn huid zoals een liefdestattoo. Oh, oh. Wat het allergrootste kersthits hoor je op ZFM. ZFM. Jim promised me a sable coat just for a little kiss, a diamond ring and motorboat just for a little kiss. He said, I'll buy out the stores, everything I have is yours. I will be your Santa Claus just for a little kiss. I'm getting nothing for Christmas. My I'm getting nothing for Christmas, cause I didn't wanna be bad. Jack promised me a ruby clip, just for a tiny squeeze, a wardrobe plus a Paris trip, just for a tiny squeeze. He said, dear, be nice to me, and on Christmas Day you'll see presents round your Christmas tree, just for a tiny squeeze.